Levi van Eck met het NOS-journaal. Een derde van de middelgrote bedrijven in Nederland... heeft de afgelopen tijd de belastingbetalingen een paar maanden uitgesteld. Dat meldt het CBS. Ondernemingen hoefden vanwege de coronacrisis tijdelijk geen belasting te betalen. Vooral grotere bedrijven met meer dan 10 werknemers maakten gebruik van de regeling. In totaal telden het CBS 130.000 bedrijven die tot half juni om uitstel van de belastingbetalingen hebben gevraagd. Horrika-ondernemers stelden het vaakst hun belasting uit. Er moet veel gebeuren om de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau in een nieuw onderzoek. Om drukte in de spits aan te pakken zou een spitsheffing een oplossing kunnen zijn, schrijven de planbureaus. Dan wordt er een bedrag per kilometer in rekening gebracht over wegen waar veel files staan. In het openbaar vervoer zou onder meer de OV-studentenkaart anders kunnen. Bij voorkeur in combinatie met aanpassingen van onderwijstijden. In mei hebben Nederlanders gezamenlijk 9,4 miljard euro bijgeschreven op hun spaarrekening. Dat is de grootste toename sinds 1998, toen de Nederlandse bank de cijfers begon bij te houden. In mei krijgen veel werknemers vakantiegeld... waardoor dan altijd al veel geld naar spaarrekeningen gaat. Maar dit jaar is de piek door corona extra hoog. In totaal hebben Nederlanders nu ruim 384 miljard euro gespaard. De theaters op Broadway in New York blijven nog zeker tot januari gesloten. Half maart sloten de theaters hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dat moment waren er op Broadway 31 musicals en theaterstukken te zien. Naar verwachting worden de voorstellingen in het voorjaar hervat. Sommige producenten hebben de handdoek in de ring gegooid.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 Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't. it's too late Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it yeah.